Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig zijn verwoest. De leider zelf was niet aanwezig. Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker drie Palestijnen omgekomen... zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Zowel Israël en Hamas hadden al gedreigd met nieuwe aanvallen... Raketten uit Gaza werden neergehaald door het Israëlische luchtafweersysteem. Of er doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn is niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis is terechtgekomen. In verschillende Europese landen is gedemonstreerd tegen de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. In Nederland was dat op het Malieveld in Den Haag. Ook in Maastricht was er een protest. Een stuk drukker was het bij een solidariteitsbetoging voor Palestijnen in Brussel. Daar waren zo'n 3000 mensen. in Berlijn waren nog meer mensen op de been. Frankrijk had demonstraties verboden in verband met de coronamaatregelen. Nederland gaat de komende tijd 700.000 coronavaccins naar Suriname sturen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van Surinaamse en Nederlandse regeringsbronnen. Met die hulp vanuit Nederland moet het mogelijk zijn om iedereen ouder dan 18 die dat wil van een prik te voorzien. Om welke vaccins het precies gaat, dat is niet duidelijk. En Leicester City heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club de FA Cup gewonnen, de Engelse beker. Leicester won met 1-0 van Chelsea, de ploeg van oud-Ajaxiet Hakim Ziyech. Het enige doelpunt op Wembley werd in de tweede helft gemaakt. Een minuut voor tijd leek Chelsea nog op gelijke hoogte te komen... maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer nog. Vannacht een enkele bui.